Hij reed vandaag met zijn auto in op mensen en stak daarna om zich heen. Twee mensen kwamen daarbij om het leven en drie anderen zijn nog ernstig gewond. De aanslag was op een grote Joodse feestdag, Yom Kippur. De Britse politie heeft daarom extra veel agenten ingezet om andere Joodse plekken te beveiligen. Police forces are stepping up patrols across the country at synagogues and Jewish sites, and more widely, to provide reassurance to all those communities who have been affected by this incident. De Britse politie denkt ook te weten wie de dader was, maar vanwege de veiligheid willen ze daar nog niks over zeggen. De wolf die bij Barneveld tientallen schapen doodbeet... mag voorlopig niet worden afgeschoten. Volgens de rechter heeft de provincie Gelderland niet genoeg gekeken naar andere opties... en moeten ze eerst uitleggen waarom het nodig is om het dier dood te schieten. Voor de Formule 1 in Singapore dit weekend geldt een hittewaarschuwing. Het wordt minstens 31 graden. Ja, je zou zeggen 31 graden. Dat maken we toch in Nederland ook wel eens mee. Maar eh, het is dan drukkend, luchtvochtigheid 90%, oftewel zweten als een otter. En dus krijgen coureurs het advies om een koelvest te dragen. Die hittewaarschuwingen zijn nieuw in de Formule 1 na de race in Qatar twee jaar geleden. Toen hadden meerdere coureurs medische hulp nodig door de hitte. En de beste en slechtste hogescholen van Nederland zijn weer bekendgemaakt in de HBO-keuzegids. De nieuwe nummer 1 is Zuidhogeschool in Limburg. Helemaal onderaan de lijst bungelt de Hogeschool van Amsterdam. Onze stagiair Niek ging naar de HVA om bij de studenten te peilen of het echt zo erg is. De ranglijst van hogescholen is bekend. Waar denken jullie dat de HVA staat? Dat zou ik echt niet weten. Als derde? Als laatste. Tweede? Ze zijn dus helemaal onderaan geëindigd. Als slechtste hogeschool. Had je dat verwacht? Nee. Ik vind de HVA best gewoon een prima school. Ja, eigenlijk wel, ja. Er gaan wel veel verhalen rond inderdaad dat het hier niet zo heel goed geregeld is. Bijna elk jaar of een nieuwe website of een nieuw systeem. Ja, het is gewoon een beetje warrig allemaal. De keuzegids kijkt onder andere naar het aantal studenten dat afstudeert, de docenten en de sfeer op school. Het weer vanavond bewolkt bij een graad of 12. Vannacht is het uiteindelijk tussen de 7 en 11 graden. Morgen gaat het harder waaien, is er meer regen en blijft het redelijk fris. Een graad of 14. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat nu 70 eh, kilometer file. De meeste files eh, leveren ongeveer 5 minuten vertraging op, dus dat valt reuze mee. Op de A9 naar Alkmaar ben je echter 10 eh, minuten extra kwijt tussen Eiburg en Alsmeer.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 Dit is ZFM. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Britse politie heeft twee mensen opgepakt na de aanval op een synagoge in Manchester. Waar ze van verdacht worden is niet bekend. De politie gaat ervan uit dat het een terreuraanslag was. Arbeidsmigranten moeten beter beschermd worden, zegt de Sociaal-Economische Raad. Ook vindt het adviesorgaan dat de overheid moet sturen op mensen die nodig zijn voor de Nederlandse economie, bijvoorbeeld in de zorg. De wolf, die bij Barneveld tientallen schapen doodbeet, mag voorlopig niet worden afgeschoten. Volgens de rechter heeft de provincie Gelderland niet goed uitgelegd waarom afschieten noodzakelijk is. Het weer, vanavond en vannacht meer bewolking. Het wordt een graad of 8. Morgen is het grijs, later valt ook regen en het wordt zo'n 14 graden. Dit is ZFM. Z Z F M. Just an ordinary day. Till you came around, I had my feet on the ground. So much for that. Just an ordinary day. Till you came around, and now my life's upside down. I walked your way. my head straight and sound. is passing FM 106.9 FM right back. Baby, show me, show me. I around you. Bet you know what I mean. But you know that I can make you believe in love and sex and magic.